Drie uur. Mark Sampersen met het NOS Journaal. De politie in Canada heeft spullen gevonden die gelinkt kunnen worden aan de twee tieners... die worden gezocht voor drie moorden vorige maand. De voorwerpen werden ontdekt bij de rivier de Nelson. Om wat voor spullen het gaat is niet bekendgemaakt. De tieners van 18 en 19 jaar oud zijn al weken op de vlucht. Ze zijn voor het laatst gezien in het afgelegen noorden van de Canadese provincie Manitoba. Bij de zoektocht naar hen is onder meer de Canadese luchtmacht ingezet. Een dagje naar een museum of dierentuin is afgelopen vijf jaar flink duurder geworden, blijkt uit cijfers van het CBS. De toegangsprijs steeg met gemiddeld 17 meer dan de gemiddelde prijsstijging in Nederland van 7 De sterke prijsverhoging komt volgens dierentuinen onder meer door kosten voor nieuwe grotere dierenverblijven en verduurzaming, zoals zonnepanelen. Ook geven veel gemeentes geen subsidie meer aan de dierentuin. De politie in Texas heeft excuses aangeboden... na ophef over een foto van een zwarte arrestant. Daarop is te zien hoe de man met een touw aan zijn handen... wordt begeleid door twee witte agenten op paarden. Op sociale media zeggen mensen dat het hen doet denken aan racisme. De plaatselijke politiechef heeft gezegd dat de procedure niet meer zal worden gebruikt. De Russische justitie dreigt een stel uit de ouderlijke macht te zetten... omdat ze een baby hebben meegenomen naar een verboden demonstratie in Moskou. De ouders hebben het kind in gevaar gebracht, zegt justitie... omdat de baby werd gegeven aan iemand van de oppositie die werd gezocht. Daardoor kon de politie die man niet aanpakken. Volgens het stel gaat het om een vriend van hen.